uur. Dijkers met het NOS Journaal. Rusland zegt dat het de evacuatie van burgers uit een chemische fabriek in de Oekraïnse stad Severodonetsk heeft gestaakt. Vanwege beschietingen door het Oekraïense leger. Het bericht komt nadat beide kanten gisteravond melden dat Severodonetsk is ingenomen door Rusland. Veel burgers zijn gevlucht naar de Azot chemiefabriek waar schuilkelders zijn. Rusland gaat Belarus ballistische raketten leveren die vanaf een truck kunnen worden afgevuurd. Ze kunnen afstanden tot 500 kilometer afleggen... met een conventionele of nucleaire kop worden uitgerust. President Poetin deed die belofte bij een ontmoeting met de Belarusische president Lukashenko. Die zegt zich bedreigd te voelen door Polen en Litouwen. Bij een ongeval op de A58 bij Kaam in Noord-Brabant is een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed ter plekke. Zes anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de afslag Bavel. Er waren drie auto's bij betrokken. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De WHO vindt dat op dit moment niet de hoogste alarmfase uitgeroepen moet worden vanwege de verspreiding van het apenpokkenvirus. Het aantal besmettingen lijkt stabiel te zijn en in sommige delen van de wereld zelfs te dalen. De WHO houdt de verspreiding van apenpokken wel in de gaten... en wil de situatie over een paar weken opnieuw bekijken. De hoogste alarmfase werd wel uitgeroepen bij bijvoorbeeld het coronavirus. De Duitse douane heeft een Nederlander opgepakt... voor het versturen van meer dan 50 kilo drugs via de post. Rechercheurs ontdekten dat vanuit het Duitse Kranenburg... vlak over de grens bij Nijmegen... in zes weken tijd meer dan 1.000 poststukken met drugs verstuurd werden... De Nederlander werd betrapt toen hij begin deze maand 60 van die poststukken door een brievenbus in Kranenburg wilde stoppen.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 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 touch the sky for the day we die. Uh, 자유의시대이야 The best yet to come. 언젠가부터 붙은 불편한 수식어 최고란 말은 아직까지 난 간지러워 나나 말아가면 막아 좋은 걸 예전에 그때와 다르게 별로 다른 게 별로 없다면 you say it's all a lie 난 별로 화는 말 누군가 그 길의 끝이 무엇일까 어, 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않아 past was honestly 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. all your calls on site. You can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit. I like. Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thighs and slip aside it. I got a rose right out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she might have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out, then maybe I'ma bring a check out and bustin' that down.